Drie uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oeganda is bezig een troepenmacht te vormen om terreurleider Joseph Kony op te pakken. Er moeten 5000 militairen aan meedoen uit Oeganda, Congo, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan. Ze krijgen advies van het Amerikaanse leger. De Oegandese minister van Defensie zegt dat hij al begonnen was met de troepenmacht... voordat op internet een campagne tegen Kony begon. Joseph Kony is de leider van het verzetsleger van de Heer... en zaait dood en verderf in Midden-Afrika, onder meer met duizenden kindsoldaten. De documentaire Kony 2012 is op YouTube al meer dan 80 miljoen keer bekeken. Het Franse energieconcern EDF ziet af van de aanleg van een ondergrondse opslag voor aardgas in Pieterburen. Ook omstreden proefboringen gaan niet door. EDF wilde onderzoeken of het mogelijk is een gasvoorraad op te slaan in zoutkoepels die ontstaan bij de zoutwinning. De overheid gaf het bedrijf in 2010 een vergunning voor proefboringen, ondanks hevig protest van gemeenten en bewoners. EDF ziet er nu toch vanaf. Het bedrijf zegt andere oplossingen te hebben gevonden om gas op te slaan. De Amerikaanse militair die vorige week in Kandahar 16 Afghaanse burgers doodschoot... heet Robert Bales heeft zijn advocaat bevestigd nadat zijn naam was uitgelekt. Bales wordt vastgehouden op een militaire basis in Kansas. Hij is nog niet aangeklaagd voor het bloedbad. De Afghaanse president Karzai vindt dat de VS onvoldoende meewerkt... aan het onderzoek naar het schietincident. Volgens hem zeggen dorpelingen dat het bloedbad onmogelijk door één persoon kan zijn gepleegd. Het Amerikaanse leger houdt vol dat het een eenmansactie was. Karzai zegt dat hij zijn best zal doen om meer informatie te krijgen van de Amerikanen. Het weer, vannacht plaatselijk kans op mist, minima rond 5 graden. Overdag in het oosten nog wat zon, verder veel bewolking en later op de dag buien. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending van 17 maart 2012. We zijn er tot 7 uur in de ochtend. En wat u in de komende uren allemaal te wachten staat... dat ga ik u zeker vertellen, maar u kunt het zelf ook van tevoren even bekijken. En dan kunt u zien of er iets van uw gading bij is. Op onze site staat de programmering vermeld. Dat is www.nachtvluchten.fm. U kunt ook kijken op pagina 331. Wat is het deze nacht geworden? Tussen 6 en 7 de derde aflevering van Radioreis Streeksgewijs... met Sjaak Bral. cabaretier, presentator en schrijver... met de poten in de Haagse klei, zo daar sprake van is in onze Hofstad. Hij stond eerder vanavond in Oostburg met een try-out van zijn programma Hier en Nu en straks alweer dapper onderweg naar onze studio in Hilversum. Daarvoor van 5 tot 6 Jan Pronk in een bijdrage van De Icon. De politicus vierde gisteren zijn 72e verjaardag. Tussen 4 en 5 de dichter Ed Leeflang. En in dit uur een compilatie van radiomateriaal met en over Christa Wolf. De Duitse schrijfster uit de voormalige DDR werd geboren op 18 maart 1929. In NOS Cultuur uit 1990 is Aafke Steenhuis in gesprek met Wolf over haar leven en werk en leest Ilse Wessel fragmenten voor uit diverse romans. Spits de oren, want de dame in kwestie spreekt natuurlijk Duits... maar ik moet u zeggen dat het allemaal zeer goed te volgen is... en uitermate leerzaam natuurlijk. We gaan terug naar januari 1990. Christa Wolf in een aflevering van NOS Cultuur. Ich habe seit acht Wochen kein Buch gelesen, seit, oder seit zehn Wochen. Kein Buch, keine Zeile. Es ist absolut unmöglich, äh, äh irgendetwas zu lesen, was wirklich Literatur ist. Es ist absolut, es ist erstens zu schmerzlich und zweitens zu uninteressant. De Oost-Duitse schrijfster Christa Wolf woont in een groot oud herenhuis... in een park in de wijk Pankow in Oost-Berlijn. Journaliste Aafke Steenhuis bezocht haar daar... een paar dagen voor de Brandenburger opengaat. Het is midden december. In het park staan hoge platanen, beuken en linden. Het begint te sneeuwen. In de erken van haar werkkamer met rieten stoelen, een ronde tafel, bloemen... vindt het gesprek plaats. Keihard Wolf, haar man, brengt koffie. Christa Wolf ziet er mooi uit. Een levendig gezicht, groenbruine ogen, donker haar, een lichte stem. Hoewel ze 60 is geworden, heeft ze nog steeds iets meisjesachtig. Ze vertelt hoe ze al weken geen boek meer leest, geen regel. Geen film ziet, alleen documentaires en nieuws. Zozeer worden al haar gedachten en gevoelens in beslag genomen... door het veranderingsproces dat nu in Oost-Duitsland en in andere Oostbloklanden plaatsvindt. Ze besteedt haar tijd aan brieven beantwoorden, aan het werk in een onderzoekscommissie... die het geweld van de politie tegen demonstranten moet uitzoeken... en aan manifestaties en vergaderingen. Ik, äh, ehm, ich habe jeden Tag bekomme 40 brieven. Ik eh, beantwoord beantworte also 40 brieven. Ik ben jede Woche een ganzen Tag in dieser Kommission. Ich, eh, es gibt dort äh, Arbeitskreise. Ich habe also 10 hm, junge Menschen befragt, die selbst in, in, in also in, in, Polizeigewahrsam genommen wurden am 7. Oktober mhm. und was sie dort erlebt haben, befragt. Ich ähm, beschäftige mich mit, äh, ich habe teilgenommen an, an einem Aufruf für unser Land, den habe ich mitformuliert. Das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ich äh, mache, äh, es kommen andauernd Leute zu mir, die irgendwelche Anliegen mhm. haben oder ich gehe selbst in Versammlungen. Ich habe nicht einen freie Minute. Seit mhm. vielen Wochen nicht eine freie Minute. Und höchstens abends, dass man also im Fernsehen dann gerade noch so die aktuellen Nachrichten. Ich sehe mir auch keine Filme an, mhm. also Kunstwerke. Ich sehe nur Dokumentarfilme, in denen bestimmte Dinge äh, auch schon jetzt aufgearbeitet sind, die bei uns passiert sind. Also ich will damit nur sagen, das ist mir in meinem Leben noch nie, ich kann mich nicht erinnern, dass es mir irgendwann passiert ist in mhm. meinem Leben, dass ich zehn Wochen lang kein Buch gelesen habe. Also das ist wirklich eine Ausnahmesituation. Mhm. Und dass wir total beansprucht und vereinnahmt sind, jeder unserer Gedanken, jeder unserer Gefühle von diesem Prozess. Christa Wolf ist in 1929 in Landsberg aan der Wachter geboren... dat nu Korsov heet en in Polen ligt. Haar vader had een kruidenierswinkel. In haar verzamelde essays, Die Dimension des Autors, schrijft ze dat ze in haar jeugd niemand heeft ontmoet... die kritisch over Hitler was. Dat ze na haar zestiende met moeite moest leren om tot ziens te zeggen... in plaats van Heil Hitler. Aan het eind van de oorlog vluchtte ze met haar familie westwaarts. Een barre tocht die in nadenken over Christa T. en kindheidsmoester beschreven wordt. Met de laatste voertuigen, in de nauwe cabine van een munitiewagen... reed ze in januari 1945 naar het westen. Erger dan wat er in werkelijkheid gebeurde was het feit dat niets, zelfs niet het afgrijzen zelf, haar nog kon verrassen. Onder deze zon was niets nieuws meer. Alleen nog het einde, zolang het duurt. Daarbij de zekerheid, zo moest het aflopen. Zo moest een dorpsherberg eruit zien... wanneer de mensheid heeft besloten daar uit onwetende angst naar binnen te gaan. Bleke vrouwen, oververmoeide kinderen... en soldaten met hun alledaagse bezigheid, de vlucht. De vermoeidheid die niet alleen van zes doorwaakte nachten komt. Wat het belangrijkste was ontglipt je, je merkt het niet. Je zit op de vloer gehurkt. Gelukkig degene die een stuk muur heeft waartegen hij kan leunen. Christa T. trekt om de vertwijfeling af te weren een kind bij zich op schoot. Dan begint de radio boven haar hoofd te dreunen. Nog één keer, ook nog in de hel, die fanatiek overslaande stem. Trouw, trouw aan de vuren tot in de dood. Maar zij, Christa T., voelt zich koud worden nog voor ze de man heeft verstaan. Haar lichaam heeft al steeds eerder dan haar hoofd, dat nu belast is met de zware taak van de verwerking, geleerd de schrik die haar om het hart is geslagen op te vangen. Dat is het dus geweest, en zo heeft het moeten aflopen. De mensen die hier zitten zijn vervloekt, en ik met hen. Alleen kan ik niet meer opstaan wanneer het lied komt. Daar heb je het al. Ik blijf zitten. In 1949 werd Christa Wolf lid van de communistische partij Z. Later kwam ze in de partijleiding. Ze studeerde pedagogiek en germanistiek... en werkte als redactrice bij een uitgeverij. Ze trouwde en kreeg twee dochters. In 1959 debuteerde ze met Moskouer novellen. Sinds de subtiele roman Nadenken over Christa T... hebben vrijwel al haar romans een overeenkomstige structuur. De hoofdpersoon is een denkende vrouw haar vragen, gedachten, herinneringen geven het boek zijn vorm. Christa Wolf graaft steeds dieper, steeds verder. Zowel in de dagelijkse sfeer rondom haar als in het verleden. Kindheidsmoester uit 1976 onderzoekt de fascinatie en verwarring van een jeugd in het nationaal socialisme. Geen plek nergens, de denktrand van de romantische dichters Heinrich von Kleist en Carolina van Kunderode... die zich ontgoocheld buiten de maatschappij geplaatst hadden zoals Christa Wolf zelf zich op dat moment een buitenstaande in de DDR voelde. Cassandra uit 1983 gaat over de destructiedrang van twee elkaar bestrijdende volken, de Grieken en de Trojanen, en tegelijk over de gevaarlijke Koude Oorlog tussen Oost en West. De Césure beschrijft de dag van het ongeluk in de kerncentrale in Tsjernobyl in 1986 en Zomerspel uit 1989 is een eenvoudige, maar tegelijk diepgaande roman... over het leven met vrienden op het platteland... nadat de politieke situatie in Berlijn niet meer uit te houden is. Sinds eind jaren 60 horen Christa en Gerhard Wolf tot de kritische oppositie in de DDR. Christa protesteerde toen de zanger Wolf Bierman in 1976 het land werd uitgezet... en andere schrijvers uit de Schrijversbond werden geroyeerd. De afgelopen maanden nu het land op zijn grondvesten trilt... en de oude machtsstructuren als zand verbrokkelen... spreekt Christa Wolf op manifestaties en schrijft ze stukken en oproepen in kranten. Op de vraag hoe het komt dat de mensen in de DDR de communistische structuur zo lang verdragen hebben... en waarom ze pas zo laat in verzet zijn gekomen, zegt Christa Wolf dat het komt doordat haar generatie zo'n sterke binding voelt met de DDR... die door antifascisten is opgebouwd door mensen die jarenlang in de fascistische concentratiekampen hebben gezeten zoals Honecker. Maar in 1968, toen de Russische tanks Praag binnenvielen, verdween hun vertrouwen in het socialisme. Ik zeg nach wie voor dat ik, ganz persönlich und auch viele meiner Generation ihre frühe ehm, Identifikation mit der Gesellschaft, die dann hier zum Staat sich eh, etablierte, dadurch bekommen haben, dass wir äh, in den 40er Jahren noch gezwungen waren, uns sehr intensiv und sehr radikal mit der faschistischen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Also stärker und schärfer als in der Bundesrepublik. Und ähm, das hat tatsächlich eine sehr starke Bindung geschaffen an, an diese Gesellschaft, die ja auch von Antifaschisten äh, sozusagen, weil man immer so schön sagt, aufgebaut. Ja, <laughs> und, äh, und äh, diese Bindung ist sehr, äh, sehr dauerhaft, sehr langwierig, weil, ähm, weil keine Alternative sich für uns auftat. Also ich sah lange Zeit keine Alternative äh, in der Bundesrepublik. Für mich war einfach Adenauer, Globke, ähm, das war etwas Unmögliches, überhaupt zu denken, dort, etwa dort leben zu wollen oder zu können. Und äh, natürlich hat sich dann die Bundesrepublik auch geändert und unsere Beziehungen zu ihr, also ich meine auch meine persönlichen zu, zu Menschen dort, das hat sich ja dann natürlich in den 60er, 70er Jahren dann sehr entwickelt. Aber immer hatten wir doch die Hoffnung, dass ähm, sich hier Kräfte durchsetzen könnten, die einen, die den Kern des Traumes vom Sozialismus doch äh, etwas stärker verwirklichen würden. Ich drücke mich jetzt schon mhm. sehr vorsichtig aus. Natürlich hatten wir größere Hoffnungen in, ja. in den frühen Jahren. Äh, heute ist natürlich klar, und ich, wir haben das damals sehr scharf empfunden, dass diese äh, Möglichkeit 1968 mit dem Einmarsch der Panzer in die Tschechoslowakei vernichtet wurde. Mhm. Das haben wir damals als einen solchen äh, existenziellen Schock erlebt mhm. und auch genauso gesehen, weil wir waren sehr äh, engagiert für die tschechischen Freunde damals. Und äh, es war uns klar, dass damit diese Hoffnung zerstört ist. Dat de mensen in de DDR zich de laatste jaren benauwd en afgesloten gevoeld hebben... bleek wel toen de grenzen opengingen, zegt Christa Wolf. De mensen stortten zich naar buiten alsof ze in een afgesloten pot hadden gezeten. Ze hadden psychologisch ook nodig om de grenzen over te steken... om ook werkelijk een gevoel van bevrijding te ervaren. Eerst heerste er grote opluchting en blijdschap in het land. Maar veel mensen voelden zich nu depressief en ziek en onzeker. Want nu de staatsstructuren veranderen... zullen vele Oost-Duitsers hun werk verliezen. Er is veel angst daarvoor. Im Ganzen gesehen hatte, hatte die Bevölkerung ganz eindeutig das Gefühl... Äh, abgeschlossen, eingeschlossen zu sein, obwohl... Ähm, in den letzten Jahren viel mehr Leute auch in den Westen reisen konnten als vorher. Und, und das hatte die offenbar auch ja auch die Parteiführung wahrscheinlich gehofft, als ein Ventil mhm. äh, einsetzen zu können. Nur hat sich gezeigt, man kann nicht den kleinen Finger reichen. Die Leute nehmen wollen die ganze Hand, das ist klar. Und ähm, jetzt dieses äh, Hinausstürzen, nachdem die Grenzen offen sind, ist ein Zeichen dafür, dass man äh, sich wie unter einem zugeschlossenen Topf gefühlt hat. Und jetzt braucht brauchen viele das offenbar erstmal, dass sie gehen können und äh, raus können und dieses Gefühl der Befreiung auch durch eine Ortsveränderung. Einfach sich selbst beweisen. Mhm. Ähm, das wird sich sicher dann im nächsten Jahr mehr, also normalisieren, dass nicht an jedem Wochenende jetzt Hunderttausende gehen, wahrscheinlich, ja. Aber in diesen ersten Wochen war das, war das für die Menschen nötig. Und in den ersten beim allerersten Mal war es ja auch eine richtige Euphorie. Das, äh, das ist jetzt schon nicht mehr da und jetzt ist sehr viel Depression mhm. da. Krankheit ja auch. <laughs> ich glaube schon, dass Leute sich, äh, dass Leute angeknackst sind. Sehr viel Angst, sehr viel Unsicherheit ist da, mhm. weil ähm, natürlich, ich meine, wahnsinnig viele Menschen haben ja in den alten Strukturen ihr ihr Brot verdient, ohne dass sie deshalb äh, Diener, sagen wir mal, der, der Macht gewesen sind, in dem, mhm. in dem engeren Sinn. Aber mhm. äh, sie haben ja natürlich davon gelebt. Mhm. Und äh, wenn jetzt sehr viele Strukturen einfach verschwinden, verschwinden damit auch viele Arbeitsplätze. Also was machen die Leute? Mhm. Die, die, und äh, zum Beispiel Leute, die in der Staatssicherheit, im Ministerium für Staatssicherheit gearbeitet haben, die sind nicht so wahnsinnig willkommen in, in, in Betrieben oder so. Da sind die, die Arbeiter äh, sind nicht verrückt drauf, die hm. jetzt nun neben sich an der, äh, an der Maschine können sie ja wahrscheinlich gar nicht stehen, weil sie die Ausbildung nicht haben. Also ich meine nur, es gibt viele, äh, es gibt in diesem Land jetzt sehr viel Angst. Mhm. Und, und viele Leute brechen zusammen. Opvallend aan de romans van Christa Wolf is dat de boeken eigenlijk steeds dezelfde vertelstructuur hebben. De hoofdpersoon is in bijna alle gevallen een vrouw. Haar gedachten, dromen, herinneringen gaan alle kanten op. En zo ontstaat een associatief geheel. In nadenken over Christa T. denkt de hoofdpersoon na over haar vriendin Christa T. die jong aan kanker gestorven is. Ze was een heel gevoelige, kwetsbare, maar ook gesloten vrouw. We laten een fragment uit dit boek horen. Het gaat over de laatste oudejaarsavond die de hoofdpersoon en Christa T. met hun gezinnen bij elkaar doorbrengen. Gunther hief het glas en dronk op Christa thee. Ze bloosde, maar aarzelde niet. En we begrepen opeens alles en waren een beetje ontroerd. We verheimelijkten ook niet dat we het begrepen. We dronken allemaal op haar. Ik hoop in elk geval dat we dat hebben gedaan. Op de vrouw met wie we allemaal vaste en allemaal verschillende relaties hadden. En die erin slaagde al die relaties goed en gul... en vooral zonder berekening te onderhouden als alles zo was als ik nu graag wil... dan hebben we het heel natuurlijk gevonden... dat bij die relaties ook zoiets als onhandige liefde... of ouderwetse verering was. Als we die avond zo zijn geweest als ik nu graag wil... dan waren we allemaal grootmoedig... en wilden we ons geen gevoel en geen nuance van een gevoel laten ontgaan... want op dat alles, zo hebben we misschien gedacht, hadden we recht. Gedurende die ene avond, de oudejaarsnacht van 61 op 62 haar voorlaatste oudjaar... moet zij, Christa T., voor ons het voorbeeld zijn geweest... van de oneindige mogelijkheden die nog in ons schuilen. Dat heeft ze geweten. En ze deed niet of het niet zo was. Het was onvermijdelijk dat we verhalen begonnen te vertellen. Verhalen zoals die bij je opkomen wanneer het tij begint te keren. Dan ben je een beetje verbaasd dat die verhalen alles zouden zijn wat overblijft. En je ziet je gedwongen ze een beetje mooier te maken er een aardige kleine moraal in te leggen. En vooral het besluit, men mag ervan denken wat men wil... gunstig voor ons te maken. Daar schuilt toch geen kwaad in? Als je er zo vast van overtuigd bent dat het slot toch gunstig voor ons zal zijn... en dat de vele afzonderlijke kleine besluiten zich rustig ondergeschikt kunnen maken aan het grootste besluit. Kort gezegd, we schepten op. We werkten aan het verleden waarover je je kinderen kunt vertellen. Die tijd kwam per slot van rekening ook binnenkort. Hoe komt het dat Christa Wolf zo vaak dezelfde structuur in haar boeken heeft? Steeds als ze iets anders probeert, komt ze uiteindelijk toch weer bij die denkstructuur uit. Het Komische is, immer wenn ik versuche, wat ik jedes Mal versuche, anders te schrijven, scheitert es. Ik heb <laughs> jedes mindestens zehn andere Anfänge. Äh, und zwar, es ist mir, äh, ich weiß auch nicht, ich komme mir dann richtig blöde vor. Es ist mir nicht bewusst, dass ich ähm, also mich vergewaltige, indem ich versuche, äh, objektiv oder in der dritten Person, also gut, dritte Person ist natürlich möglich, aber jetzt von außen zu schreiben und äh, äh, realistisch äh, in Anführungszeichen, oder äh, andere Schicksale zu schildern äh, und so weiter. Und ähm, komme dann immer wieder auf, wenn ich endlich das Gefühl habe, ah, jetzt habe ich also meinen Ton gefunden und meine Struktur. wenn ich dann näher hingucke, dann ist es genau diese Struktur. Also eigentlich müsste ich das jetzt wissen und könnte gleich äh, das so machen, aber es geht nicht. Offenbar. Ich muss also erst viele, viele Umwege, bis ich dann doch wieder dort lande, in dieser Denkstruktur, sehr oft in einer Erinnerungsstruktur. Äh, und wahrscheinlich wird es bei dem nächsten Buch auch wieder so sein. Aber das ist noch zu sehr am Anfang, ich kann es noch nicht so sagen. Aber mir ist es eigentlich erst in letzter Zeit wirklich bewusst geworden, nachdem mir mal eine Lektorin sagte, ist dir eigentlich klar, dass alle deine Bücher diese gleiche Struktur ja. haben und so, da musste ich zugeben, ja, es ist ja eigentlich so. Und äh, das wird auch wieder so sein, ganz mhm. bestimmt. Christa Wolf kiest voor deze structuur omdat ze zo het meeste over zichzelf te weten komt. Want dat is de reden waarom ze schrijft. Om dingen over zichzelf te weten te komen. Die losse vorm, het associëren van het een naar het andere... komt overeen met hoe onze hersenen werken. In haar boek Steurval, in het Nederlands vertaald als De Cessure... heeft ze die techniek heel bewust toegepast. Ja, waarom? Sie fragen, ob mir das bewust is. warum ik het zo mache. Äh, weil, ik, weil ich dabei am meisten über mich erfahren kann, glaube ich. Ich kann nicht so viel über mich erfahren, wenn ich etwas erzähle äh, von vorne bis hinten. Also Geschehnisse erzähle, weil äh, die von außen beeinflusst und vor allen Dingen strukturiert sind. Aber ich kann mir, ich schreibe ja eigentlich aus diesem Grund, dass ich über mich was erfahre. Und da äh, komme ich näher heran. Es ist natürlich auch schmerzhafter und ähm, anstrengend, aber ich komme näher da heran, wenn ich äh, assoziiere und wenn ich ähm, nicht chronologisch vorgehe und wenn ich äh, versuche, mir Analogien bewusst zu machen und äh, ganz bestimmte Fragen stelle, die, die dann, sagen wir mal, das Buch strukturieren, die Fragen strukturieren das Buch und nicht die Ereignisse. Es ist auch, wie das, äh, wie, wie das Gehirn arbeitet, nicht? Dass das man tausend, tausend ja. Dinge zusammen in seinen Kopf ja, hat. Das, das ist also sozusagen mein Ideal. Das ist seit, also Störfall, äh, bei Störfall war es mir ganz bewusst, dass das wäre das Ideal, äh, was ich im Schreiben verfolgen würde, so zu schreiben, wie das Gehirn arbeitet. Äh, dieses Buch äh, Störfall ist nun natürlich hier besonders in der DDR ähm, genommen worden als ein, ein Plädoyer für oder gegen Kernkraft. <laughs> Das ist also mhm. schrecklich, ja. also ob es das wäre. Aber ähm, in Wirklichkeit war es mein Versuch, gerade eben durch diese Parallelität der Ereignisse der Gehirnoperation und dieses Unglücks in Tschernobyl, ähm, zu versuchen, einmal ähm, so solche Strukturen in der Prosa zu schaffen, die der Arbeit des Gehirns am nächsten kommen. Das ist natürlich vollkommen unmöglich, das ist, ist ja klar, das wusste ich ja auch vorher. Aber mh, hm, es hat mich schon sehr interessiert. Das war das eigentliche, was mich an dem Buch interessiert hat. Das merkt natürlich keiner. <laughs> Oder Sie haben es eben <laughs> gemerkt, ja doch. De césuur gaat over de dag van het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl in Rusland, voorjaar 1986. Op die dag bevindt de hoofdpersoon van het boek, een vrouw... zich alleen in haar weekendhuis op het platteland van Mecklenburg. Door de radio hoort ze over de ramp. Op diezelfde dag ondergaat haar broer een ingrijpende hersenoperatie. Ze luistert ook steeds als ze de telefoon hoort... of er nieuws over haar broer is. De vrouw denkt na over de ramp en spreekt in gedachten met haar broer. Ik heb gelezen... De mens, onvolledig en onvolmaakt als hij is zou men ook kunnen definiëren als een wezen dat actief streeft naar zijn optimale ontwikkeling. Ik, het ik dat zich ter wille van het denken van mij plicht af te splitsen... ik heb mezelf heel grappig gevonden, zoals ik daar sta in de uitkijkruimte tussen de vlierstruiken. Telkens en nog eens het uitzicht over het groene korenveld... zoals het daar in grote golven afdaalt naar het meer in me opneem. Een beeld waaraan ik verslaafd zou kunnen raken en me afvraag... wat wil de mens? Ik, beste broer, heb het volgende gedacht. De mens wil hevige gevoelens beleven. En hij wil bemind worden. Punt. In het geheim weet iedereen dat. En als het hem niet gegeven is, niet lukt of belet wordt die diepste verlangens te bevredigen... dan creëert hij, ach, wij, dan creëren wij een surrogaatbevrediging. En hechten we aan een surrogaat leven, levenssurrogaat. En die complete, ademloos exploderende, kolossale technische creatie... is een surrogaat voor liefde. Alles wat ze vooruitgang noemen... en waaraan ik ook gehecht ben, beste broer, of ik wil of niet... is niets dan een hulpmiddel om hevige gevoelens teweeg te brengen. Als ik mijn zware motor tussen mijn dijen voel... ben ik zo oneindig veel meer dan mijn miserige chef. Kun je dat zeggen? zijn wij de laatste generatie die gelooft dat hevige gevoelens alleen door mensen in ons gewekt mogen worden, dat al het andere lastelijk is, slecht. Maar nu is de telefoon weer gegaan. En ik hol wat ik kan door de achterdeur het huis in. Door de gang nog koud van de winter. Door de donkere hal naar de grote kamer waar het signaalrode toestel, gezegend zij het, op de houten kist staat. Waar de stem van een vrouw, mijn schoonzuster, me vertelt, als ik eindelijk de hoorn bij mijn oor hou, dat er nog geen nieuws is over jou. In dit boek, maar ook in Nadenken over Christa T. en in haar nieuwste boek Zomerspel... springt Christa Wolf van het een op het andere. Van dagelijkse bezigheden op moeilijke abstracte problemen. Ze mengt het kleine en het grote door elkaar, alsof het één geheel is. Doordat de communistische idealen en ideeën voor haar steeds minder belangrijk werden... werd het dagelijkse, concrete leven steeds waardevoller voor haar. Dat kwam ook doordat ze al vroeg een gezin met kinderen had. En dat ze halverwege de jaren 70 een deel van het jaar op het platteland ging wonen, dichter bij de natuur. De gewone alledaagse gebeurtenissen op een dag fascineren haar. Haar ideaal bij een roman is een weefsel van denken en handelen. Daar is wirklich für mich ganz, ich habe mir das auch später dann erst klar gemacht, ist für mich ganz wichtig geworden, diese Alltagsstrukturen. Ich habe ja auch, wenn, wenn man das genau jetzt sich mal anguckt, ich habe ja mehrere Bücher, die eigentlich einen Tag äh, zum Inhalt. Also sagen wir, Störfall ist die Beschreibung eines Tages. Und äh, gut, Sommerstück ist nicht die Beschreibung eines Tages, aber in Sommerstück sind auch solche Beschreibungen eines Tages drin. Und es sind, ähm, ich habe auch ähm, über viele Jahre hin schon äh, Tagebuchartige Aufzeichnungen, die immer einen Tag im Jahr, und zwar immer den gleichen Tag, genau beschreiben. Äh, und jetzt diese neue Erzählung, äh, die also 79 entstanden ist, die ich jetzt überarbeitet, ist auch wieder ein Tag, wird dort beschrieben. Also äh, das kann kein Zufall sein. Ich, ich, diese, diese, ähm, dieses normale alltägliche Leben, das ist mir, äh, das strukturiert offenbar mein, mein Leben und mein Schreiben. Also es hängt auch sehr zusammen, muss ich sagen, zum Beispiel mit meiner Familie, ja, mit Kindern, mit Enkelkindern. Und ähm, mir ist wahnsinnig wichtig, was so an einem Tag passiert. Ich versuche immer mir zu merken, was Leute sagen an so einem Tag oder was in der Zeitung steht oder wie so ein Tag sich verändert von den Empfindungen, die man am Morgen hat und denen, mit denen man dann am Abend vielleicht vorm Fernseher sitzt. Das ist jetzt alles auch natürlich wieder sehr aufregend. Und das strukturiert mein Schreiben sehr stark und äh, hat sich also ganz bestimmt seit den frühesten Sachen sehr verändert. Aber jetzt ist es seit längerer Zeit schon nicht konstant, aber es ist eine Konstante darin, die, die diese, äh, diese alltäglichen Dinge hm, sehr, sehr stark äh, wichtig nimmt, also nach vorne bringt und das äh, Denken dabei mit hinein verwebt. Also mein Ideal ist eben zo een ein Gewebe, so ein Network <laughs> van von Denken en und Handeln. Christa Wolfs romans zijn heel zintuigelijk. Ze schrijft veel over tuinen, bloemen, golvende akkers, vogels... heerlijke maaltijden, de kleur van de hemel. Ze heeft er jaren over gedaan om alle theoretische ballast van haar studie Duits achter zich te laten... en onbekommerd om zich heen te kijken en op haar zintuigen te vertrouwen. Wissen Sie, uh, ich habe mich einfach aus diesen Verstrickungen der Theorie, in die ich ja in die 50er Jahre natürlich hinein, mächtig hineingewickelt war, äh, durch, zum Beispiel durch das Studium, durch das Germanistikstudium, äh, dass ich einerseits nicht missen möchte, dass ich mich, mich aber andererseits, also als Schriftstellerin wahrscheinlich Jahre gekostet hat, ehe ich mich wieder befreit hatte von den, von den ideologischen Vorgaben, die ja damals sehr stark auch, auch die Literat das Literaturstudium begleiteten oder beeinflussten. Äh, und dass ich also einfach lernte und mich merkte einfach, dass ich es brauche, dass ich mich selbst viel wohler fühle, wenn ich ähm, meine Sinne äh, äh, gebrauche <laughs> und ganz bewusst gebrauche. Das musste ich wirklich zunächst mal bewusst machen. Jetzt ist es schon ins Unbewusste wieder gegangen, aber ganz bewusst machen und ähm, mich auch darauf verlassen und äh, einfach diese ganzen, diesen ganzen ideologischen Quark einfach äh, weg äh, vergessen. Mhm. Einfach nicht, jetzt nicht bewusst, dann ist es ja noch zwanghaft, wenn man also jetzt es bewusst sozusagen wegdringt, sondern es einfach wirklich vergessen, so dass es gar nicht mehr da ist und dass man einfach sieht, hört, schmeckt, riecht, fühlt, was, was äh, da ist und wie Leute sind, wie sie sich bewegen, wie man selber <laughs> natürlich, damit fängt es ja immer an, äh, sich bewegt, auch den Körper äh, zu, neu te ervaren. De roman Zomerspel gaat over een groep vrienden... die in een dorp in Mecklenburg de zomer doorbrengt. Mit maaltijden, wandelingen, gesprekken, werken in de tuin gaat de zomer voorbij. Ze leiden allemaal onder het verstikkende politieke klimaat in de DDR. Maar op het platteland keert hun creativiteit terug. De hoofdpersoon Elle, Christa Wolfs alter ego... denkt na over de crisis waarin ze zit. Ellen luisterde, toen ze in bed lag, nog op de radio... naar een triomfantelijke trompetmelodie... die jaren geleden vaak was gedraaid... zonder dat ze er veel aandacht aan had geschonken. Plotseling werd ze ontroerd door het verleden. Een heimwee dat haar haast tot tranen roerde. Wat heb ik? vroeg ze zich af. Een gevoel dat ze vergeten had. Wat doet me eigenlijk zo'n pijn? Dat ik als iedereen gewend ben geraakt nooit precies te doen wat ik wil doen. Nooit precies te zeggen wat ik wil zeggen. Zodat ik waarschijnlijk zonder het te merken ook niet meer denk wat ik wil denken of zou moeten denken. Misschien is dat wat men capitulatie noemt. En zo vreselijk dramatisch als ik me dat vroeger voorstelde is het niet eens. Vroeger, toen er voor mij geen sprake kon zijn van capitulatie. Toen ik een ander mens was. Iemand die geen van de mensen met wie ik nu leef meer kent. Afgezien van Jan. Iemand die ik zelf haast heb vergeten. Iemand bij wie die trompet paste. Onvoorwaardelijk en absoluut, ja. En begin nu niet je eigen verandering te wijten aan de omstandigheden... en uitvluchten te zoeken. Dat mankeert er nog maar aan. Dan ben je verloren. Ellen wist wel dat dergelijke oefeningen in strengheid niet altijd lukten. En dat ze bezig was ook daaraan te wennen. De trompet brak af. Ze viel in slaap. Bijzonder in de schrijfstijl van Christa Wolf is dat denken en voelen, analyseren en associëren bij haar samengaan. Zelf noemt ze het denkend voelen of voelend denken. Ze heeft regelmatig last van schrijfblokkades. Achteraf bleek dan dat ze niet kon schrijven... omdat ze terugdeinsde voor een bepaald onaangenaam inzicht in zichzelf. De schrijver Heinrich Beul zei eens tegen haar... vaak schrijf je een heel boek om er één enkele zin in te verstoppen. Nou ja, voor mij wäre zo een is zo een, een oder eh, eh, wat ik eigenlijk glaube, dat het im Grunde zo is... denkend fühlen und fühlend denken. Dass dieses Denken und Fühlen gar nicht getrennt voneinander ist. Äh, denn zum Beispiel jede meiner äh, Gedanken ist doch durchdrängt von dem Gefühl, in dem ich gerade lebe. Also das mich gerade vielleicht beherrscht mhm. oder besonders äh, dominant ist. Wenn ich zum Beispiel depressiv bin, dann denke ich doch anders und anderes auch, auch auf andere Weise. Es komme auch zu anderen mhm. Schlüssen, als wenn ich ähm, gerade in einer sehr vielleicht euphorischen oder jedenfalls sehr Lebens Aber denken und analysieren ist das was anderes. Das ist was anderes, ja. Mhm. Denken, denken tue ich ja andauernd. Also ja, ich meine, ja, nicht, man denkt ja, ja immer zu. Analysieren ist was anderes. Also ich würde zum Beispiel, mir geht es so, ich, ich bin sehr froh, äh, jeder Mensch ist natürlich irgendwann mal in, in diffusen Stimmungen und Verfassungen, äh, die mich dann quälen. Und ich bin dann froh, wenn ich eine, fast könnte ich sagen, eine Formel dafür gefunden habe, äh, auf die ich es bringen kann, an, an denen ich dann bestimmte Stimmungen einfach erkennen und festmachen kann, äh, wo ich dann weiß, warum ich in dieser Stimmung bin. Also das könnte man vielleicht ich weiß nicht, ob man es analysieren, das ist ein zu hohes Wort schon dafür. Aber jedenfalls ist gedanklich doch formulieren, das ist mir schon wichtig. Aber wenn ich schreibe zum Beispiel und komme nicht weiter und bin blockiert beim Schreiben, dann liegt es eigentlich immer daran, obwohl auch ich das immer erst wieder neu hinterher merke, aber ich müsste es eigentlich jetzt wissen, dass es immer daran liegt, dass ich, also dass ich mich scheue, äh, vor bestimmten Erkenntnissen über mich selbst. Äh, also Erkenntnissen jetzt, was nicht bedeutet Analyse unbedingt, aber mhm. vor, dass ich mich scheue, mir bestimmte äh, Dinge zuzugeben. Äh, da, und immer dann, wenn ich äh, sozusagen dann wirklich das endlich gefunden habe und es auch <laughs> ausdrücken konnte, getraut habe oder dass ich also einfach sozusagen diese Hemmung äh, überwinden konnte, das nun wirklich auch zu sagen, dann schreibt sich's ganz leicht. Mhm. Der Böll hat mal zu mir gesagt, wissen Sie, man, manchmal schreibt man doch ein ganzes Buch, um einen einzigen Satz darin zu verstecken. Tot slot ein beginfragment aus Christa Wolfs roman über die zieneres Cassandra... die nach dem Fall von Troje durch Agamemnon als buit wird meegenomen. In de laatste uren voor haar dood trekt een stroom van herinneringen en associaties aan haar voorbij. Met dit verhaal ga ik de dood in. Hier eindig ik, machteloos. En niets, niets wat ik had kunnen doen of laten, willen of denken... zou mij naar een ander doel hebben gebracht. Dieper dan door elk ander gevoel. Dieper zelfs dan door mijn angst ben ik doordrenkt, gekrenkt, vergiftigd... door de onverschilligheid van de buitenaardsen tegenover ons aardbewoners. Mislukt is het waagstuk onze kleine warmte in de strijd te werpen tegen hun ijzige kou. Te vergeefs proberen we ons te onttrekken aan hun geweld. Ik weet het sinds lang. Maar laatst, s'nachts, tijdens de overtocht... toen uit alle windstreken het noodweer ons schip trachtte te verbrijzelen... toen niemand aan boord bleef die zich niet had vastgeketend... toen ik Marpessa erop betrapte dat ze stiekem de knopen losmaakte... die haar en de tweeling aan elkaar en aan de mast bonden... toen ik, hangend aan een lange koord dan de andere gedeporteerden... mij zonder bedenken, zonder nadenken op haar wierp haar dus ervan weerhield haar leven en dat van mijn kinderen over te leveren aan de onverschillige elementen en hen in plaats daarvan overleverde aan waanzinnigen? Toen ik, terugwijkend voor haar blik, weer neerhukte op mijn plaats naast de jammerende, brakende Agamemnon, toen moest ik me afvragen uit wat voor duurzaam materiaal de koorden bestaan die ons aan het leven binden. Maar Pessa, zo zag ik, de vrouw, die gelijk alles eerder niet met mij wilde spreken... was beter voorbereid op wat wij nu ervaren dan ik, de zieneres. Want ik ontleende lust aan alles wat ik zag. Lust, geen hoop. En leefde verder om te zien... Christa Wolf in een aflevering van NOS Cultuur, eerder uitgezonden in 1990. Voor de NOS, gemaakt door Aafke Steenhuis. De fragmenten werden gelezen door Ilse Wessel. Christa Wolf zou morgen 83 jaar geworden zijn. Ze overleed op 1 december 2011. Enkele dagen daarna verzorgde de schrijfster Nelleke Noordervliet... voor het programma OVT van de VPRO een column over de Duitse schrijfster Christa Wolf. Vorige week kocht ik in de kwaliteitsboekhandel bij mij om de hoek... de juist uitgebrachte vertaling van Stad der Engelen... een autobiografische roman van Christa Wolf. Ha, ze schrijft nog, dacht ik. Ze is als weinig in staat de lezer zonder koketterie... in haar gedachten en gevoelswereld te trekken. Ik ging dus naast haar zitten... terwijl ze me vertelde van haar verblijf in Los Angeles... begin jaren negentig. De wende had haar in zekere zin ontheemd... De DDR bestond niet meer, maar de herinnering eraan was niet zomaar verdwenen. De keuzes die ze had gemaakt en de integriteit die ze had nagestreefd... in leven en schrijven, konden niet met één pennenstreek van nul... en generlei waarde worden verklaard. Ze moest haar geschiedenis en die van haar land herschrijven... en opnieuw denken, sinds 1989, onophoudelijk. De beerputten van de totalitaire staat gingen open na de ommekeer. De Stasi-dossiers, had het niet alleen bewezen dat Christa Wolf door Big Brother in de gaten was gehouden... maar ook was een oud dossier opgedoken waarin zij zelf als informele medewerker werd aangewezen. Ze had tussen 1959 en 1962 inlichtingen aan de Stasi verstrekt. Niet stelselmatig en lafhartig, maar toch... Ze had in een paar gesprekken de geheime inlichtingendienst... kleine brokjes informatie toegeworpen. Ze werd met hoon overladen. Vergeten? Verdrongen? Ja, het zal wel. Hoe moet je je rechtvaardigen? Moet dat en kan dat? Is er wel iemand die onbevooroordeeld kan luisteren? Goed en fout zijn categorieën die door buitenstaanders en overwinnaars... al te makkelijk worden gehanteerd. Ik zat nog altijd ademloos naast haar te luisteren naar haar verhaal... toen ik hoorde dat ze was overleden. Dat is vreemd dat de stem die je hoort in werkelijkheid voor goed zwijgt. En terwijl ik haar levende woorden bleef lezen... dacht ik terug aan de andere wereld die Europa was... toen ik haar boeken leerde kennen en bewonderen. De wereld was ingedeeld in Oost en West. Hier konden we alles zeggen, denken, doen en schrijven... terwijl daar het individu tot in de verste uithoeken van zijn bestaan werd gevolgd... en geketend in de kluisters van een repressieve ideologie. Ooit was het reëel existerende socialisme een droom geweest... van menselijkheid, rechtvaardigheid en verheffing. Een droom waaruit de schone slaper ongaarne wakker werd... hoewel die droom al lang de trekken van een nachtmerrie vertoonde. Voor mensen uit de linkse hoek was de verhouding met het oosten problematisch. Al was er een glijdende schaal van waardering. Het minste enthousiasme bij de rechtervleugel van de Partij van de Arbeid het grootste bij communistische splintergroepen. Als het bij ons al moeilijk was de houding te bepalen tot de DDR... hoeveel moeilijker was het dan voor kritische denkers... die onder de toenemende druk van het systeem leefden. In al haar boeken beschrijft Christa Wolf zo lucide en eerlijk mogelijk... hoe ze het leven van een onafhankelijk maar betrokken schrijver kon volhouden... onder een regime dat de eigen idealen van dag tot dag meer verlogende. Een strijd tussen loyaliteit en afvalligheid, zoals bij ieder geloof voorkomt. Een buitengewoon menselijk verhaal van trouw, verblinding, moed, eerlijkheid en pijn. Haar roman Cassandra uit 1983 heb ik aan al mijn vriendinnen cadeau gedaan. Maar ik geloof niet dat het boek hen even diep beroerde als het mij deed. Europa is veranderd. Christa Wolf is dood. Ik blijf naast haar zitten luisteren naar wat ze me vertelt. Aldus Nelleke Noordervliet met een column over Christa Wolf... kort na haar overlijden in december vorig jaar. En daar bleef het niet bij, gelukkig maar. Nelke was ook nog te gast in een aflevering van Alba Live. In dit geval van Human. En daar was het onderwerp van gesprek ook Christa Wolf... en haar boek Stad der Engelen. Het woord is aan presentator Theodor Holman. We gaan het hebben over eh, een Oost-Duitse schrijfster... waarvan ik eigenlijk alleen weet dat er enorm veel kritiek was... Eh, op haar, Christa ja. Wolf. Ja, nou ja, die is er niet altijd geweest hoor, uiteraard. Uh, Christa Wolf is in 1929 geboren. Hij ze was dus een, een, jong meisje toen de oorlog uitbrak. antifascistisch werd, zoals veel jonge mensen in reactie op het nazisme communistisch. En eh, nou, haar gebed werd verhoord eh, haar Oost-Duitsland werd communistisch. Ze heeft nog eventjes op het punt gestaan toen ze eh, vluchtte voor het oorlogsgeweld... om de grens over te steken van het latere Oost-Duitsland. Dus het had niks ja. gescheeld of ze was West-Duitse geweest. Maar ze is dus in Oost-Duitsland gebleven... en heeft ook eigenlijk dat het systeem omhelst ja. aanvankelijk. Zoals natuurlijk heel veel meer mensen deden. En uh, gaandeweg kreeg ze vanzelfsprekend oog voor de onvolkomenheden... Eh, om niet te zeggen de onrechtvaardigheden van het systeem. Ze werd eh, schrijfster en heeft als schrijver steeds geprobeerd... die ongemakken als het ware, eh, te verzoenen met de loyaliteit ten opzichte van het systeem. Dat is natuurlijk een vreselijke spagaat waar zo iemand in zit. Maar ze heeft dat, naar eer en geweten heeft ze dat altijd gedaan. Ze is in de Schrijversbond geweest. Dat moest je dan allemaal doen. Of je werd meteen het land uitgezet. En ze heeft als eh, lid van die Schrijversbond... heeft ze wel enige invloed uit kunnen oefenen. Ja. Maar ik denk dan ook altijd dat ze dus ook wel weer zoveel privileges kreeg dat het voor haar misschien ook wel uit te houden was. Zij mocht reizen naar het buitenland omdat ze werd vertrouwd. Dat betekent dat je in die tussentijd dus toch ook contacten hebt met dat andere buitenland. En dan is volgens mij is het in zo'n onderdrukkend systeem misschien toch wel iets eh, makkelijker te leven. Ja. Ze werd, omdat ze steeds kritischer werd, wel degelijk ook afgeluisterd en bespioneerd. Maar wat was nou het punt na de wende op 1992 ongeveer? Die stasi-dossiers die werden openbaar. Zij ging ook haar stasi-dossiers bekijken. Zag inderdaad dat dat eh, busje wat altijd voor haar deur stond... haar had bespioneerd. Maar er kwam nog een dossier boven uit 1959... Eh, van 1959 tot 1962... dat ze had verdrongen, zegt ze zelf. Vergeten op de een of andere manier. Waaruit bleek dat zij zelf ook informante was geweest. Nou, was maar, eh, had ze maar drie keer een gesprek gehad met de geheime dienst... en had geen eh, informatie gegeven die leidde tot de gevangenschap of de dood van, van kameraden. Maar het was wel het zo. Stond, er was een het stond er zo. En nou was geloof ik op een gegeven moment in de DDR iedereen een spion van <clears throat> iedereen, en in dienst van iedereen. Het was natuurlijk een totaal paranoïde samenleving. Maar zij had zich altijd zo uh, geafficheerd als het geweten van, de, van de DDR... het geweten van de integere schrijver... dat dat een enorme eh, smet was op de blazoen. En bovendien kreeg ze toen een hoop stront over zich heen. Ja, ja, ja, ja, Dat is echt vreselijk. En dit boek Stad der Engelen? Gaat er eigenlijk over, Stad der Engelen. Ik was eh, vorige week was ik eventjes bij de, bij de boekhandel. Vorige week maandag was het, geloof ik. En ik dacht, hé, hey, vertaling, wat leuk. Ze schrijft nog, goed. Ja. Dus ik ging lezen en ik zat te lezen. En terwijl ik halverwege dat boek was kreeg ik het bericht dat ze was overleden. Ja, dus ja, ja, het gekke is, je zit te luisteren naar een stem van iemand. Ja, ja, En terwijl je luistert naar die stem krijg je het bericht dat die stem voor goed zwijgt. Dat is een hele rare gewaarwording. Dat is heel raar, ja. Heel raar. Maar zij schrijft in dit boek, beschrijft ze de periode waarin ze eh, eh, dus overvallen werd door die eh, geweldige aanvallen. Zij zat toen en misschien had ze die uitnodiging ook daarom wel aangenomen... omdat ze wist dat het eraan zat te komen. Ze zat in Los Angeles, in het eh, Getty Center... met andere schrijvers en geleerden en dergelijke. En ze heeft uh, nu later... Dus het is een beetje een ingewikkelde structuur. Laten we zeggen in 2009, 2010 heeft ze haar herinneringen aan die tijd opgeschreven, van 1992. En ook weer herinneringen aan nog vroeger. Ja. Want het enige wat ze heeft gedaan na 1989... is wat ze daarvoor eigenlijk ook al deed... voortdurend dat leven onder dat totalitaire systeem beschrijven. En zien hoe mensen... Ehm, daarmee omgaan. De mogelijkheden en de onmogelijkheden. Maar ja, ze beschrijft dus nu Amerika in dit boek, begrijp ik. Ze beschrijft ook Amerika. En eh, ze is daar op het moment dat eh, president Clinton verkozen gaat worden na eh, Bush. En dat betekent dat Amerika op dat moment nog in blijde verwachting is... van een wat liberalere samenleving. En ze, ze, ze, ze neemt ook waar hoe die in Amerika inderdaad de mensen uh, invloed hebben op hun omgeving, nadenken met elkaar, een zekere vrijheid hebben met elkaar. Ze, geniet absoluut van het leven in Amerika en de DDR en Duitsland is op dat moment voor haar zo ver mogelijk weg. Maar ze is er voortdurend wel mee bezig. Maar als je die roman gelezen hebt, hè, eh, weet je dan hoe zij terugkijkt op het leven in de DDR? Want het, legt ze verantwoording af. Ja, ze legt verantwoording af. En dat is een verantwoording waar ik, waar ik dan... waar ze zelf bij wijze van spreekt, want zo eerlijk is ze ook wel... Hmm. waar ze zelf ook weer vraagtekens bij zet. Van, ja, ik zeg nou wel dat ik het ben vergeten... maar wat is eigenlijk vergeten en herinneren? En eh, hoe goed komt het je uit om op een bepaald moment... iets uh, zo ver weg te stoppen dat je het niet meer weet. Dus ze, ze trekt zichzelf voortdurend in twijfel. En dat is, vind ik, een interessant gegeven. ze is ook, het is een heel goede schrijfster, dus ze is in staat om de lezer mee te trekken in haar gedachtenwereld en haar gevoelswereld. De vragen die ze stelt zijn vragen die niet alleen maar de DDR betreffen, maar ook de manier waarop wij in het Westen verder samenleven. Dus het is een, het is wat dat betreft is het een heel erg interessant en ook ja, ontroerend en aangrijpend boek wel. Ja, je hebt er nog een tweede boekje bij. ik heb er een tweede boekje bij, want dat heb ik vanmiddag eventjes eh, gelezen. En op de een of andere manier rijmt het. Wat het is, een boekje van Hans Magnus Enzensberger. Ja, ja, Het zachte monster Brussel of Europa in de klem. Het is een pamflet uit begin 2011 over de Europese Unie. En de, het zachte monster is dan die bureaucratische deken die over ons heen ligt. En ik zeg dat het rijmt met Christa Wolf... omdat het bijna lijkt op een totalitair systeem. Ja, ja. Dat de, de, de richtlijnen en de directieven die van Brussel uitgaan... 80% van alles wat we hier doen is daar ergens in die rare, uh, ijle stratosfeer van eurocraten ontstaan. <laughs> en ik heb al maar de indruk dat dat rijmt met het systeem... wat daar in de DDR aanwezig was. Ja, ja, ik herinner mij dat Nausicaa heeft het wel eens een keer bij ons over dat boek gehad. Ja, klopt, hè? Je hebt een keer over het boek gehad. Maar ja, je moet daar iets verder meer over vertellen. Want eh, dat systeem, eigenlijk suggereer je dat Europa net zo misschien wel de eh, eh, structuur heeft van, het, van Oost-Duitsland. Van het, eh, wat de totalitaire structuur heeft van Oost-Duitsland. ik zou niet zeggen van Oost-Duitsland of van Rusland. Kijk, die geschiedenis herhaalt zich in vele vormen, dat weet je. En dit is wat, wat zoals Europa is ontstaan, is bijna met opzet... is de Europese Unie ondemocratisch gehouden om ervoor te zorgen dat je gewoon zo zachtjes, zoetjes aan... als technocraten erin kan glijden. Zoals met nu gebeurt. Precies, met een soort democratisch excuus. Maar iedereen weet dat eigenlijk die technocraten en de bureaucraten in, eh, in Brussel... alleen maar blij zijn met eh, zo min mogelijk interesse in Europa. Zo min mogelijk bemoeizucht van de burgers eh, van Europa met hun... Want dan moeten ze zich verantwoorden en dat <clears throat> hoeft nu niet. Dus het, heeft, het heeft al die de kenmerken van een, een, bijna totalitair systeem. En het is heel geleidelijk gegaan en we hebben er allemaal als het ware zeggen in, mm, zijn we erin meegegleden. Wij hebben nog even nee geroepen. Ja, maar dat was ja. Nee, <laughs> maar dat niet doen. En Ierland heeft ook nee gezegd. En zelfs Frankrijk heeft nee gezegd. Maar ja, we zitten er toch in. Eh, en, en, nu krijgt Griekenland krijgt een technocratische regering. Heel verstandig, heel verstandig. Italië ook. Het is allemaal heel verstandig. Maar het heeft met democratie geen bal te maken. Nee, niets. En dan zeggen sommigen van ja, kijk, misschien is democratie ook niet één zo'n geweldig goed middel. Ja. En dan, zitten we toch... Eh, gaan ze allemaal gaan ze weer zeiken over de democratie. Ja. <laughs> nee. Dus... Eh, en, maar, dat is ook wat, wat Christa Wolf eigenlijk in Stad der Engelen beschrijft. Hè? Dat, dat... Ze beschrijft eigenlijk het onmerkbare, eh, de, onmerkbare corruptie van alles en allen... door een, een deken van een, een, een, systeem wat over je heen wordt gelegd... en waar je eigenlijk weerloos tegen moet, ik het, moet ik het gaan lezen, vind jij? Uit Christa Wolf? Ja. Ik weet niet of het een boek voor jou is, Theodor. <laughs> <laughs> ik weet het niet. Ik, ik hoorde je beiden zeggen toyboy. <laughs> was het maar waar, hè? Dan ga ik... Ja. Nee, ik denk... Ik, nee, ik, nee, laat het maar bij deze informatie nou ja, heel goed. Mag ik je dus heel Veel andere mensen moeten het wel lezen, maar ik ken jou. Ja, het... is eh, waar. Mag ik je heel hartelijk danken. Dames en heren, Nelke Noordervliet. Ja, u hoorde inderdaad Nelke Noordervliet over de Duitse schrijfster Christa Wolf in een bijdrage van Human. Theodor Holman was in gesprek met haar. Christa Wolf werd geboren op 18 maart 1929 en overleed vorig jaar december op 82-jarige leeftijd. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen over nachtvluchten van Omroep Max... die kunt u stellen via nachtvluchten apenstaartje omroepmax.nl. Of u gaat naar onze site nachtvluchten.fm. Daar vindt u ook alle contactmogelijkheden. En ontbeert u een computer, dat zou zomaar kunnen... dan kan ambachtelijk schrijven ook nog gewoon. Dat adres is Nachtvluchten bij Omroep Max, postbus 518 1200 Alpha Mike in Hilversum. Dus postbus 518 1200 Alpha Mike in Hilversum. Wilt u nog eens iets opnieuw beluisteren of een keer nalezen? Dat kan dan ook via de site nachtvluchten.fm. En alle informatie over onze samenstelling staat ook nog vermeld op teletextpagina 331. Wat staat u vannacht nog te wachten? Straks tussen 6 en 7 in Radioreis, streeksgewijs... een gediplomeerd Hagenees, kunnen we wel zeggen. Hij luistert naar de bijzondere naam Jacques Braal ofwel Marcel van der Heijden. Dat is tussen 6 en 7. Daarvoor tussen vijf en zes Jan Pronk in een aflevering van Brieven aan mijn jongere ik. En zometeen na het korte journaal Het lang in een aflevering van Een Leven Lang. Heel graag tot zometeen. Alpha Mike is clear approach runway 19.